omdat hij privé handboeien verkocht en daar geld aan verdiende. En dat mag niet. Kort na zijn ontslag pleegde hij zelfmoord. Er kwam toen een onderzoeksclub die keek naar wat er gebeurd is. En die zegt nu dat de juiste procedures zijn gevolgd... maar dat het besluit om hem te ontslaan niet zorgvuldig genoeg genomen is. En het had beter moet worden uitgelegd. Een slecht jaar voor de haven van Rotterdam. Er zijn vorig jaar een hoop minder spullen verscheept via de haven. 439 miljoen ton minder. Dat is een daling van 6 Mijn collega Leen van de economieredactie weet waar dat aan ligt. Consumenten hier in Europa hielden de hand op de knip... en dus werd er minder geïmporteerd vanuit de rest van de wereld. En ook waren er volgens de haven minder producten die we juist hier in Europa maken... En die dan naar de rest van de wereld eh, verscheept eh, moesten worden. En door de oorlog in Rusland komen er ook geen containers uit Rusland meer naar Rotterdam. Of containers die juist naar Rusland moeten. In het Flevo ziekenhuis in Almere komt geen drinkwater uit de kraan door een lek in de waterleiding. Afspraken, opnames en operaties kunnen wel gewoon doorgaan. De brandweer heeft een tijdelijke leiding aangelegd. Het lek was gistermiddag ontdekt. Op dat moment had het ziekenhuis een buffer tot middernacht. Daarna werd dus die noodleiding aangelegd. En het lijkt erop dat morgenavond alles weer gefixt is. Vind je opeens 50 of 100 euro cash op straat? Nou, dat kan komen door het Instagram-account Cash Catchers. Zij verstoppen om de dag contant geld op random plekken in Amsterdam en filmen dat dan. Het account heeft nu al 170.000 volgers. En ook vandaag was het weer raak. Ah, ik, ik kreeg een melding tijdens het rijden. En eh, ik ben gelijk gekomen. Ik was toevallig om de hoek. Ik heb hem gelijk geklemd ja, lekker. <laughs> waar of wanneer ze toeslaan blijft altijd geheim. Dan nog het weer. Op de meeste plekken droog. In het westen kans op wat druppels en het is een graad of 10, 11.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 De moeder van Alexei Navalny roept de Russische president Poetin in een videoboodschap op... het lichaam van haar overleden zoon vrij te geven, zodat hij kan worden begraven. Navalny overleed vorige week onder verdachte omstandigheden. De Britse en Amerikaanse politie hebben bij hun actie tegen de hackersbende Lockbit... 14.000 accounts geblokkeerd en 200 crypto-accounts bevroren. Twee mensen zijn aangehouden. Boven Kaapstad hangt een enorme stank die afkomstig is van een schip met 19.000 levende koeien dat in de haven ligt. Volgens de Zuid-Afrikaanse dierenbescherming komt de stank van alle uitwerpselen van de dieren.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 Now tomorrow seems so clear. Whisper softly to your ear. Keep me safe. dan werd geen mens te zwaar. En iedereen is zwaar. Komt over hem, komt over hem, komt over hem, komt over hem. Dan hielden alle mensen van elkaar.